4 uur. Jan van der Putten met het NOS. Ze zaten verstopt tussen een lading fruit en hoopten met de boot naar Engeland te varen. Volgens RTV Rijnmond hadden ze het koud, maar maken ze het goed. De chauffeur van de vrachtwagen, een Roemeen, is gearresteerd. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Er komt geen nieuw akkoord tussen de regering van Colombia en de FARC. Het akkoord kan nog wel worden aangepast met de mening van tegenstanders. Dat zei Tanja Nijmeijer in Nieuwsuur. De Nederlandse guerrilla-strijdster heeft namens de FARC mee onderhandeld. In de referendum wees een kleine meerderheid van, het, van de Colombianen de overeenkomst af. President Santos praat nu met de FARC over aanpassing. Nijmeijer zei dat de FARC zich terugtrekt in de jungle als het akkoord niet doorgaat, maar ze denkt niet dat het zover komt. In de Verenigde Staten is het vanaf vandaag verboden om de Samsung Galaxy Note 7 mee te nemen in het vliegtuig. Het verbod geldt niet alleen voor de cabine, maar ook voor het bagageruim. De batterij van de telefoon kan gaan roken of in brand vliegen. Een aantal luchtvaartmaatschappijen had zelf al een verbod ingesteld. De Amerikaanse minister van Verkeer zegt dat een totaalverbod lastig kan zijn, maar dat de veiligheid van de passagiers voorgaat. Vanwege het brandgevaar heeft Samsung de verkoop van de Galaxy Note 7 gestaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor speciale thee en capsules bedoeld om af te vallen. Het gaat om producten van de merken MT, Irem Natural en Niva Detox. Uit onderzoek blijkt dat er medicijnen in zitten die mogelijk hartinfarcten, longproblemen en herseninfarcten kunnen veroorzaken. Volgens de NVWA is een jonge vrouw na het drinken van afslankthee overleden. De thee en de capsules worden verkocht op internet en aan de deur. Het weer, vannacht bewolkt en regen of motregen. Overdag trekt de regen weg en vanuit het zuiden breekt de zon door.